Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was de eerste dag van de allergrootste rechtszaak ooit in Nederland. In het Marengo-proces staan 17 verdachten terecht voor zes moorden en meerdere moordpogingen. De bekendste is Ridouan Taghi. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie een geoliede moordmachine hebben geleid. Taghi had vandaag niet veel te melden, behalve een sneer naar de kroongetuige Nabil B. Want die heeft samengewerkt met justitie. Verslaggever Litwin Gevers. Hij noemde hem een pathologische leugenaar. Maar over de beschuldigingen aan hemzelf liet hij niets los. En dat wekt geen verbazing, want Taghi vindt dit proces maar een schijnvertoning. De zaak gaat waarschijnlijk jaren duren. De meivakantie zullen we in Nederland moeten vieren, want het negatieve reisadvies voor het buitenland wordt verlengd, heeft het kabinet gezegd. De besmettingscijfers zijn te hoog en het vaccineren gaat te traag om nu al te versoepelen. In het Verenigd Koninkrijk houden ze het tempo er wel lekker in. Daar hebben afgelopen zaterdag op één dag bijna 900.000 mensen de prik tegen corona gekregen. Dat is een record. In totaal hebben bijna 27 miljoen Britten tenminste één vaccin gehad. En ophef over Plopsaland De Pannen. Het attractiepark gaat namelijk in zee met dit Vlaamse YouTube- en TikTok-duo. Vaccin hier, vaccin daar, vaccins overal ik heb er nog geen gehad, maar een buurman heeft het al. De TikTokkers vormen het thema van een nieuwe hoge zweefmolen in Plopsaland. Een dieptepunt, zeggen mensen op social media. Plopsaland zou het verkeerde voorbeeld geven met de samenwerking... omdat ze hiermee aantonen dat je het kan maken in het leven met domdoen voor de webcam. Al meer dan 48.000 mensen hebben een petitie getekend om de samenwerking niet door te laten gaan. En het weer nog. Vanavond hier en daar bewolkt. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt flink af vannacht tot net boven nul. Morgen is er aan het begin van de dag wat zon, maar daarna veel bewolking. Het blijft wel droog bij 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de afsluitdijk staat een file op de A7 Zurich richting Hoorn...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 Dat was Reba McIntyre en Turn on the Radio. We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika voor muziek van Clay Hollis. In 2017 bracht deze Texaan zijn debuut-EP uit met de hulp van onder andere een John Party. Zijn nieuwste EP heet Honky Tonk Highway en daarvan ga je luisteren naar Anybody Loving You Lately? shot Then again it ain't worth a second thought Cause here we are hanging out Two old friends talking about all our this time, girl, what you been doing? muziek in onze digitale brievenbus Clay Hollis en Anybody Loving You Lately. Dat muziek in de familie bij de Earls wel goed zit... Eh, bewijst het feit dat je nu gaat luisteren naar muziek van de zus van Steve Earl. En die heet Stacy, dit is Show Me How. naar 1980 en 2020. Dus 40 jaar later Waylon Jennings, een van de kanshebbers om onze maandartiest van april te worden, zette dit in 1980 op de plaat. Bij de eerste tonen van dit nummer, ja, herken je dat meteen of je nou van country muziek houdt, ja of nee. Het is namelijk de teamsong van de serie The Dukes of Hazzard. Waylon Jennings dus in 1980 en Josh Turner leverde in 2020 zijn album Country State of Mind af, waar hij dit nummer op opnam. Je gaat twee keer luisteren naar Good Boys. Dit is de Nashville Spiegelplaat. plaat. Just a good old boy. Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, yeah. Flattening the hills. Someday the mountain might get them, but the law never will. Making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the love of life. making their way the only way they know how. Yeah. That's just a little bit more than the law will allow. I'm a good old boy. You know my mama loved me. But she don't understand, they keep her showing my hands and not my face on TV. <laughs> veel Spiegelplaat. bluegrass time. en The Bean Song Bluegrass hier bij de National Radio Show. En we gaan er eens een leuke medley tegenaan gooien. Dit zijn Grant en Forsyth en, hoe heel toepasselijk, de Country Medley. met de country medley. We gaan naar 1986 voor muziek van onze maandartiesten. In 1986 tekende hij contract bij Capitol Records... en bracht onder andere deze single uit. One Love at a Time. Dit is de Nashville Maandartiest. It makes me weak and in a hurry. All night long I and worry. I'm so afraid that I'm gonna talk in my sleep. Which one is which can get so confusing. I've got to choose one and set the other one free. One love at a time, all I can handle. Burning both ends of a candle can drive you insane. country classic. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rawhide. Ha! Ha! Keep rolling, rolling, rolling. Oh, the streams are swollen. out, hit him up, out, hit him up raw high. Cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out, ride him in raw High. High. Keep moving, moving, moving, they're disapproving. rope and throwing brandy. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of my ride. Move 'em out, hit 'em up, hit 'em up, move 'em out, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw Ja, en zo heette dit nummer uit 1958 van Frankie Lane. Carrie Underwood heeft vrij recent een nieuw album uitgebracht... en die staat bomvol met andere gospelnummers. Het album heet My Savior en daarvan ga je luisteren naar Nothing But The Blood Of Jesus. Carrie Underwood, country gospel hier bij de National Radio Show. Van haar nieuwe album My Savior hoorde je Nothing But The Blood Of Jesus. En we blijven even bij de nieuwe muziek, want Darius Rucker heeft ook een nieuwe single uit. Dit is My Masterpiece. over the beat like a rolling stone Never did I realize where I was supposed to belong I never knew what I was meant to do I never made sense to me till I made sense to you I never Sistine Chapel. I can't play piano, my great job. I never on the moon. I never Sistine Chapel. I can't play piano like Rick Charles. But baby, when my life is through. time going to take all night So get a little closer, darling Wanna keep on working till I get it right I never had a silver spoon I didn't grow up in a castle Never walked on the moon I never played a Sistine Chapel I can't play piano like Ray Charles But baby, when my life is through I hope they say my de nieuwste single van Darius Rucker. En die heet My Masterpiece. We gaan nog één keertje naar de digitale brievenbus. En dat is ook muziek uit Amerika. Zoals ook iedereen dit eerste uur al hadden. Creed Fisher is de artiest. Dit is Rock'n'Roll Man. Leaving Fort Worth. We're out on 35 Dark clouds in the sky. She's on my mind. pack my bag again last night and she knew what that meant. I guess she didn't get the phone calls or messages I sent. Love a music man wasn't part of her plans. Cause I'm on this broken road with a guitar in my hand. Got another show tonight in Dallas And it's all nummer van zijn laatste jouw muziek nou bij ons onder de aandacht brengen... en heb je in het eerste uur even niet geluisterd hoe je dat kunt doen... ga ik het je nog een keer vertellen. Dat kan via info.nashvilleradio.nl en stuur daar gewoon eventjes een mp3... of het liefst nog een wafje mee van je muziek. Of eh, stuur even een voicemail, sms of whatsapp naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 44375. Even meld en even waar we jouw muziek kunnen vinden. Twee nummers nog van het Spotlight album. 2019 kwam het album Songs and Stories uit van James Carruthers. Die gaat achter elkaar luisteren naar Cold Watermelon en naar Precious Memories. Dit is het Nashville Spotlight album. I got tiki torches in the backyard. I got a folding chair under the tree. I got the deep wood spray to keep them skeeters away. Just listen to the frogs sing. Come out and I'll tell you truth and lies like the difference between it all of the way. Got poison out to keep them chiggers down. Been buzzing like a worker bee. Honey, come over and play a game. My grill's hard rocking with some new propane. I just cut a cold water bill and you're the only thing that I need. If you swallow them little black seeds, you'll have a watermelon, baby. I just cut the cold water bill that I made. laatste nummers van ons Spotlight-album Songs and Stories van James Carruthers. Het zit er alweer op. De show is alweer klaar, maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog mijn nummer voor je klaarstaan uit 1979 van Emmylou Harris en Blue Kentucky Girl. En daarna Country uit Nederland van Eve McKing en All About You. Ik zeg weer bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.